7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Er is een groot tekort aan jongeren met een mbo-opleiding. Met name in de horeca, zorg, techniek en logistiek... staan op dit moment tienduizenden vacatures open, blijkt uit onderzoek. Volgens de onderzoekers komt dat deels doordat het goed gaat met de economie... en verder zou er minder aanwas zijn omdat jongeren niet meer voor het mbo kiezen. Ze denken juist dat er banen verdwijnen door automatisering. Strijders van Islamitische Staat in Mosul vallen doelbewust kinderen aan om burgers te dwingen in de Iraakse stad te blijven. Volgens UNICEF hebben de strijders expres kinderen gedood van families die op de vlucht waren om andere mensen die proberen weg te komen af te schrikken. Het Iraakse leger is vorige week een offensief begonnen om IS te verjagen uit Mosul. In de binnenstad zitten nog ruim 100.000 mensen vast. Het aantal aangiftes van oplichting door iemand die zich voordoet als medewerker van Microsoft is flink gestegen. Vorig jaar waren 1100 mensen een slachtoffer van deze vorm van oplichting. In de eerste helft van dit jaar waren het er al 800. De slachtoffers worden gebeld door iemand die zegt voor Microsoft te werken. Die vraagt dan om bankgegevens of laat software installeren waarmee de computer wordt overgenomen. Op deze manier is al voor honderdduizenden euro's buitgemaakt. De Nepalese overheid gaat de Mount Everest opnieuw meten. De berg is 8.848 meter, officieel de hoogste berg ter wereld. Maar sommige wetenschappers denken dat hij gekrompen is... door de aardbeving in Nepal twee jaar geleden. Andere wetenschappers denken dat de berg juist gegroeid is... door continentale platen die tegen elkaar aanschuiven. Het weer dan nog. De komende uren is het in het noorden redelijk bewolkt en is er kans op een bui. Verder wordt het tropisch warm met 30 graden. In het zuidoosten zelfs kans op 35 graden. Later in de middag is er kans op onweer. Vrijdag en het weekend is het een stuk frisser en wisselvallig. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer file. Op de A1 tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord 3 kilometer. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Knopend Ipenburg en Zoeterwouderdorp 4 kilometer file. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Knopend Gorkum en Hardingsveld Giesendam 5 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. A27 Breda Utrecht tussen Avelingen en Noorderloos 5 kilometer.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 送过来。 every miner. Don't hold you close.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 have a good, have a good time. You Music.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 have a good, have a good time. internet. www.zfmzandvoort.nl I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh.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 Mary December song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 September song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 for you, that's what I like. me out.